Het slachtoffer is 36 en woonde in het huis. Er wordt nog onderzocht hoe het precies kon gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat er meteen bij het betreden van de woning het incident zich heeft voorgedaan. Ehm, nu daarom is de wapendeskundige bijvoorbeeld ook ter plaatse om te, te reconstrueren hoe eh, dat incident zich heeft afgespeeld. Het onderzoek ter plaatse is nog volop bezig. Er waren op nog meer plekken in en rond Antwerpen invallen, in totaal 10. We staan ook buiten de spits met z'n allen steeds vaker in de file. Er staan meer files overdag buiten de spits om dus dan voor de coronacrisis, zegt de ANWB. Daar zijn ze verrast over en ze weten niet precies hoe het komt. De ochtendspits is ook drukker en dat komt waarschijnlijk doordat steeds meer mensen naar kantoor gaan. Pornhub gaat meer doen om kindermisbruik tegen te gaan. De site heeft daarvoor 28.000 woorden ingevoerd die te linken zijn aan kinderporno. Zodra een gebruiker een van die woorden in de zoekbalk intikt, komt er een pop-up en opent er een gesprek met een organisatie die kindermisbruik tegengaat. Die spoort de gebruiker aan om hulp te gaan zoeken. En chemische geuren, veel afval. Je ruikt en ziet het niet meer bij de kappersopleiding in Hogeveen in Drenthe. De studenten leren daar milieuvriendelijk te kappen. Betekent minder water gebruiken, minder haarlak en plantaardige haarverf. Goed voor de klant en de natuur, zeggen ze. Soms die, die geuren die afkomen van die chemische producten... is vaak niet eh, het meest gezonde wat er vanaf komt. Je gebruikt heel veel plastic, en je gebruikt heel veel, heel veel papier en van alles en nog wat... En als je het milieuvriendelijk kan maken, dan hoeft dat eigenlijk allemaal niet. Ze hopen dat meer kappersopleidingen hun voorbeeld volgen. De studenten hebben daarom een video van hun werk naar de minister van Onderwijs gestuurd. Het weer, opnieuw een wisselende dag met wolken en buien. Al is er vandaag wel meer ruimte voor de zon.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Ik ben het eerst weer begonnen met Dave D, Dozy, Bracky, Mick en Titch met Bandit. En ik ga door met The Four Tops. Reach out, I'll be there. Waternet beheert het natuurmonument de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een uitgestrekt natuurgebied van 3400 hectare, waaronder ruim 500 hectare bos, gelegen tussen Zandvoort en Noordwijkerhout. U kunt er in alle rust genieten van de ontelbare planten en paddenstoelen. Vogels, kleine roofdieren, reeën, damherten en bijzondere landschappen en de stilte. Een enorm natuurgebied dat prima toegankelijk is via de paden. Maar waar ook buiten de paden struinen bijna overal is toegestaan. Kom het zelf beleven. Dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang. Er valt altijd iets bijzonders te zien en er wordt regelmatig activiteiten georganiseerd... zoals de bunkerexcursies en de wandeling met de natuurgidsen. Een ontmoeting met de damherten is een belevenis op zich. De leukste wandelroutes zijn makkelijk te volgen... De gele route, de lengte van 3,6 kilometer, loopt langs de Rozenberg, die zijn naam ontleent aan de begroeiing met duinroosjes. Via de Vlooienhoek en de Stenenbrug over het Noordoostenkanaal komt hij weer bij de ingang Zandvoortse Slaan. Groene route, lengte 6,7 kilometer, loopt door een bosrijk gedeelte met afwisselend loof en naaldhout. Na de tonnenblik een van de hoogste duintoppen in dit gebied, loopt u in de richting van de Houtpoort. Via het renbaanveld komt u weer bij de ingang. De wandelroutes zijn niet geschikt voor kinderwagens of invalidewagens. Verder is het niet toegestaan honden mee te nemen. Voor 1,50 heeft u al een dagkaart. we van Zandvoort, op 106.9 FM bij Pluspunt. Man en Fit. Lekker bewegen met mannen onder elkaar onder begeleiding van een gediplomeerd docent. Een uurtje sporten en daarna koffie. Aanmelden via de website of de balie van Pluspunt. De kosten voor de Zandvoortpas 7,50 per maand en zonder dat pas 15 euro per maand. En het is elke woensdag van 9 tot half 11. Check de website voor de meest actuele startdatum. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. The Pit Down Men was een Amerikaanse instrumentale rockband die aan het begin van de jaren 60 enkele succesvolle singles publiceerde. De band werd opgericht door Lincoln Mayonga en Ed Kopp, die zich kenden uit de band The Four Preps. Kopp was daar een van de zangers. Mallorca was als pianist bij enkele producties van de band betrokken. Beiden schreven de stukken van de band, die uitsluitend studio-opnames maakten. De naam van de band herinnerde zich aan Pit Down Mans. De eerste opname van de band ontstond in 1960. Een lid van het Los Angeles Philharmonic Orchestra bespeelde de pauken. Bovendien werd gitaren, drum en een tweede saxofoon gebruikt. In totaal had de band zeven leden. Down Man met McDonald's Kiev. Hoe kan het dat je een andere kleur krijgt als je twee kleuren mengt? Je denkt misschien dat een brandweerauto rood is. Maar als je het echt correct wil zeggen... dan weerkaatst een brandweerauto licht met een golflengte tussen de 622 en 780 nanometer. De zon schijnt licht in alle zichtbare golflengtes op de auto. De lak van de auto absorbeert de meeste kleuren en weerkaatst een klein deel. In dit geval de rode golflengtes. Via de kleurgevoelige cellen op je netvlies, de kegeltjes, interpreteert ons brein deze lichtgolven als rood. Zo komt het dat we kleuren zien. Stel nu dat je op een brandweerauto miljoen gele stipjes verft zodat er ongeveer evenveel gele als rode verf op te zien is. Van dichtbij zie je een rode brandweerauto met gele stippen. Maar zet je maar genoeg stappen naar achteren, dan lijkt het alsof de kleuren gemengd zijn. Dat komt doordat de gevoeligheid van je ogen beperkt is. Op grote afstand maken ze geen onderscheid meer tussen de rode ondergrond en de gele stippen. Wat ze wel zien is de kleur die tussen rood en geel in de kleurenspectrum ligt. Oranje. afternoon cruelty over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet.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 One of these days, these boots i are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. of blue elkaar ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. Elke maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 1,50 en u krijgt er koffie en thee voor met een lekker vers gebakken koekje. En de tweede koffie is gratis. Dan is er ook nog de schildersclub en dat is dinsdag van half 2 tot 4. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren en exposeren. remember, remember, remember, remember, remember this. Traffic Jam is de titel van de eerste single van de Britse muziekgroep Sailor. De single werd in de eerste instantie alleen in Duitsland en Portugal uitgegeven, maar Nederland pakte dat over. Mede dankzij uitgebreide airplay en het filmpje in Top Op werd de single in Nederland een succes. Daarbuiten blijft het succes gering. Traffic Jam handelt over de geschiedenis van de file. Een onderwerp dat toen al speelde met de vaste files op het knooppunt Oude Rijn en nabij de Koentunnel. De B-kant werd gevuld door Harbour. Traffic Jam staat op het musicalbum Sailor. Harbour is nergens anders opgenomen op een album. Traffic Jam is een van de weinige singles en nummers van de band die niets met het leven op zee te maken heeft. Sailor met Traffic Jam. 1975. From the 18th century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet to the train and city tram came the birth of mechanical man with mechanical man came the automobile henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began with a car for every man, a limousine, hot rod beetle, and a van, maybe just an old sedan. Centuries technical toy full of buttons and so tight. She's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet if she just would. Arcade is door de KEI erkend als de onafhankelijke vertegenwoordiger van haar huurders. Arcade en de KEI hebben daartoe een participatieovereenkomst afgesloten... waarin is dus geregeld welke onderwerpen aan de orde kunnen komen... en wat de invloed is van Arcade op het beleid van de KEI. Arcade heeft recht op informatie, het recht om te adviseren... en zelfs instemmingsrecht op cruciale zaken... Arcade heeft ook een financieringsovereenkomst met de KEI. Hierin is vastgelegd welk bedrag de KEI jaarlijks bijdraagt aan de kosten die Arcade maakt om goed te kunnen functioneren. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leden per regio. Wees solidair met Arcade. Veel leden geven Arcade meer aanzien, meer respect en dus sterkere positie. Dit is van belang voor alle huurders, dus ook voor u. U kunt lid worden voor een symbolisch bedrag van 60 cent per maand. Dat is slechts 27 op jaarbasis. Lid worden kan door de website www.hvarcade.nl. Via uw e-mailadres ontvangt u van ons uw maandelijkse nieuwsbrief. adios and not goodbye. Soon I'll return. just for you. Ja, Plus Club. Donderdag van half 2 tot 4 uur.